Jan van der Putten met het NOS-journaal. Australië heeft zijn ambassadeur gebeurd uit protest tegen de executie van twee Australische drugsmokkelaars. Ze kwamen gisteren voor het vuurpeloton, samen met zes anderen, onder wie mensen uit Ghana, Nigeria en Brazilië. Australië heeft steeds geprobeerd de twee landgenoten vrij te krijgen, maar dat is niet gelukt. Een Filipijnse vrouw, die ook zou worden terechtgesteld, kreeg op het laatst een halve dag uitstel om een nieuw proces te beginnen. Het leger van Nigeria zegt dat het 200 meisjes en 93 vrouwen heeft bevrijd uit handen van terreurbeweging Boko Haram. Het gaat volgens het leger niet om de ruim 200 schoolmeisjes die vorig jaar april werden ontvoerd uit een internaat. Bij de bevrijdingsoperatie werden ook drie kampen van de islamitische terreurbeweging vernietigd. Volgens een schatting van Amnesty International heeft Boko Haram afgelopen jaar ruim 2000 vrouwen en meisjes ontvoerd, verkracht of uitgehuwelijkt. Nederland stelt zich kandidaat voor de organisatie van de Europese Spelen in 2019. Een ruime meerderheid van de sportbonden heeft met het plan van sportkoepel NOC-NSF ingestemd. Ze hebben wel als voorwaarde gesteld dat de financiering rond moet zijn. De Europese Spelen worden dit jaar voor het eerst gehouden in Baku in Azerbeidzjan. Daar staan in juni 20 sporten op het programma, waaronder zwemmen, atletiek, judo en wielrennen. Voor 2019 is Nederland tot nu toe de enige kandidaat. In het Duitse bekertoernooi is landskampioen Bayern München uitgeschakeld. In de halve finale was Borussia Dortmund uiteindelijk te sterk. De wedstrijd eindigde in 1-1. Dortmund nam uiteindelijk de strafschoppen beter dan Bayern. Arjen Robben van Bayern, die lang geblesseerd was, deed als invaller een kwartier mee en viel toen weer uit. Dan is weer nog vannacht in het noordwesten nog een bui, verder opklaringen en er is kans op vorst aan de grond.